Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Werkers een steekvest geven. Dit moet hen beschermen tegen een aanval met een steekwapen. De vesten zijn voor de NS-medewerkers die informatie verstrekken op stations en moeten optreden bij geweld. Conducteurs en machinisten krijgen dus geen steekvest. Volgens de NS is er geen directe aanleiding voor de vesten, maar het bedrijf wil niet wachten totdat die aanleiding er wel is. Steeds meer mensen kunnen hun zorgpremie niet betalen. Ruim 300.000 mensen hebben nu een betalingsregeling getroffen en er komen steeds meer verzoeken voor zo'n regeling binnen bij de verzekeraars. Als iemand een achterstand van een half jaar heeft, wordt hij aangemeld als wanbetaler en stijgt de premie met 30%. Ondanks de strenge regels loopt het aantal mensen met betalingsproblemen dus steeds op. Nederlandse radiostations verliezen luisteraars door de problemen met de zendmasten Lopik en Smilde na een brand. In juni en juli daalde het marktaandeel van onder meer Radio 2, 3FM en Q-Music met ongeveer een half procent. Het verlies van Radio 1 is opgevangen door een tijdelijke frequentie op de middengolf. Rusland heeft de Libische overgangsraad erkend als wettige regering na maanden van aarzeling. Volgens waarnemers willen de Russen hun oliebelangen in Libië veiligstellen, nu aan de dictatuur van Gaddafi definitief een einde is gekomen. Rusland zegt dat met belangstelling wordt uitgekeken naar de hervormingen van de overgangsraad. In het oosten van Polen is een monument voor in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden vernield. De gedenksteen in de plaats Jedwabne is beklad met hakenkruisen. De politie trof onder meer een smakeloze leus aan die verwees naar het verbranden van Joden. In juli 1941 trokken Duitse militairen op weg naar Moskou Jedwabne binnen. Aangespoord door Duitse soldaten vermoorden Poolse inwoners daar zeker 340 Joden. Het weer... Wisselend bewolkt met langs de noordkust wat regen. Later flinke zonnige periode en overal droog. Maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat tussen naar de West en Blarikum 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk met 5 auto's. Bij eh, Blarikum is de linkerrijstrook afgesloten. En op de andere rijbaan richting Amsterdam staat 2 kilometer door kijkers. Tot zover de verkeers.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 Claro que sí. Claro que no los jóvenes más chulos del pueblo. Spanso, so, for the house chorizo, bocadillo con manchejo, dat is fabajejo. El anus del diablo, dat is costa de eso, el anus del diablo. Esto costa de Costa Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer.